De minister zei het handvest van de Verenigde Naties te willen respecteren. Het staakt het vuren is een reactie op de resolutie die gisteren in de Veiligheidsraad werd aangenomen. Die resolutie geeft de internationale gemeenschap de mogelijkheid om in te grijpen als het regime zich niet houdt aan het vliegverbod boven Libië. De minister zei het afgekondigde vliegverbod te zullen respecteren. In de jemenitische hoofdstad Sana'a is een groot aantal demonstranten doodgeschoten. Artsen in ziekenhuizen melden dat er zeker 30 doden zijn en tientallen gewonden. Het leger en gewapende aanhangers van president Saleh openden het vuur... toen betogers na het vrijdaggebed het centrale plein wilden verlaten voor een mars. In Jemen wordt al tijden geprotesteerd tegen de president... die al 32 jaar aan de macht is. Daarbij zijn al meerdere slachtoffers gevallen, maar niet op deze schaal. Het dreigingsniveau rond de Japanse kerncentrale Fukushima is verhoogd. Tot nu toe oordeelde het Japanse atoomagentschap dat het risico in schaal 4 moest worden ingedeeld en dat is nu 5 geworden. De schaal kent 7 niveaus. Tsjernobyl viel destijds in de hoogste categorie. Niveau 5 staat voor een incident met meer dan plaatselijke gevolgen. Kenmerken zijn ernstige schade aan de reactor en het vrijkomen van grote hoeveelheden straling. In de Europa League moet PSV het in de kwartfinale opnemen tegen Benfica. FC Twente werd bij de loting gekoppeld aan de Spaanse club Villarreal. Beide Nederlandse clubs spelen eerst uit. Ook voor de Champions League is gelood. Uit de bus kwamen onder meer Chelsea, Manchester United en Real Madrid, Tottenham Hotspur. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuiden en midden van het land regent het.